Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft zich voor het eerst in weken weer in het openbaar laten zien. Hij was bij een afstudeerceremonie op een militaire academie. Bolsonaro sprak niet met de pers en hield ook geen toespraak. Eind vorige maand verloor hij de verkiezingen van de linkse Lula da Silva. Bolsonaro heeft zijn verlies nog altijd niet erkend... en probeerde afgelopen week nog een deel van de stemmen ongeldig te laten verklaren. De kiescommissie ging daar niet in mee. De machtsoverdracht staat gepland voor 1 januari. De regering van Barbados overweegt een rechtszaak te beginnen tegen een nakomeling van een Britse slavenhoudersfamilie. Dat meldt de krant The Guardian. De regering wil zo proberen de man te dwingen tot herstelbetalingen. Volgens de krant zou het voor het eerst zijn dat zo'n rechtszaak dient. Het gaat om een lid van het Britse lagerhuis. Zijn familie heeft sinds de 17e eeuw een plantage op het Caribische eiland... en speelde een belangrijke rol in de slavenhandel. De maancapsule Orion heeft een afstandsrecord uit 1970 gebroken. Dat meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De capsule is nu op ruim 400.000 kilometer van de aarde. En dat is een record voor een ruimtevaartuig dat voor mensen is bedoeld. Tot maandag vliegt de capsule nog verder weg, tot uiteindelijk ruim 432.000 kilometer. Het gaat om een onbemande testvlucht voor het Artemis-programma. Over een jaar moet Orion mensen naar de maan brengen. Het cabaretfestival Kameretten is dit jaar gewonnen door Yunus Aktas. Hij won zowel de jury als de publieksprijs. Aktas heeft volgens de jury een goed gevoel voor timing en een groot droogkomisch talent. Eerder wonnen grote namen als Herman Vinkers, Plinin Bianca en Jandino Asporaat het cabaretfestival. Het weer. Het is bewolkt met vanuit het westen kans op een bui. Het koelt af naar een graad of drie. Overdag regenachtig met aan de kust veel wind.